Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Europol waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Europa door IS. De Europese politiedienst hoort van inlichtingendiensten dat er naar schatting enkele tientallen potentiële terroristen in Europa zijn. In een nieuw rapport schrijft Europol dat IS steeds op zoek is naar nieuwe manieren om aanslagen te plegen in westerse landen. Daarbij moet worden gedacht aan aanslagen met autobommen, afpersingen en ontvoeringen. Verder signaleert ook Europol dat er steeds meer strijders kunnen terugkomen naar de EU... zodra IS zwakker wordt in Irak en Syrië. Vorige maand waarschuwde de coördinator terreurbestrijding Dick Schoof daar ook al voor. Op vijf locaties van een Drentse zorginstelling is het norovirus uitgebroken. Het gaat om locaties in Meppel, Hogeveen en Havelte. Dertien cliënten en drie medewerkers zijn ziek geworden. De bewoners, mensen met een handicap, mogen hun huis niet uit en mogen niet meedoen aan activiteiten. De getroffen locaties blijven dicht tot alle bewoners minimaal 60 uur klachtenvrij zijn. Veel voorkomende klachten bij het norovirus zijn braken en diarree. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze een gestolen kunstwerk hadden aangeboden bij Veilinghuis Christie's. Het gaat om een kostbaar borstbeeld van natuursteen dat is meegenomen uit een museum bij Rome. Medewerkers van Christie's in Amsterdam vertrouwden de twee niet en namen contact op met de Italiaanse politie. De man en de vrouw zeggen dat ze niet wisten dat het beeld gestolen was. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie doet komend seizoen mee aan de kennisquiz De Slimste Mens op tv. Het programma met presentator Philip Freriks gaat halverwege deze maand weer van start. Volgens Caro en CRV is de eerste keer dat er een bewindspersoon meedoet. Onder de andere deelnemers zijn radiopresentator Erik Corton, CDA-politica Madeleine van Torenburg en acteur Frank Lammers. Het weer nog. Vanmiddag trekt de regen naar het zuiden weg en klaart het vaker op. Het is rond de 9 graden. In het weekend wordt het kouder en zonniger en morgen is het een graad of 6.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 I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all be right. My job to control you darling, though I barely know you.